De ANWB noemt de snelweg één grote ijsbaan. De bussen rijden op de meeste plaatsen in het land weer, al is het niet volgens de dienstregeling. Ook rijden in het hele land weer treinen, maar veel minder dan normaal. Schiphol roept mensen op om eerst op teletext of internet te controleren of hun vlucht niet is vertraagd of geannuleerd. Ook in andere Europese landen heeft de winterweer tot problemen geleid. In Polen zijn de afgelopen drie dagen zeker 42 mensen doodgevroren. In Roemenië kwamen 11 mensen om. De meeste slachtoffers waren daklozen en dronken mannen... die buiten hun roes lagen uit te slapen en doodvroren. In Bulgarije kwamen bijna 100 plaatsen zonder stroom te zitten. In Frankrijk rijden de hoge snelheidstreinen langzamer vanwege sneeuw en ijs op het spoor. En in Spanje stonden op veel plaatsen lange files door sneeuw en ijzel. Het CBR heeft vrijwel alle rijexamens in het land afgelast vanwege de gladheid en de sneeuw. Zo'n 2000 kandidaten moeten op een andere dag afrijden. De gladheid speelt ook de vuilophaalparten. In verschillende gemeenten, zoals Amstelveen en Breda, wordt geen vuilnis opgehaald. En de bevoorrading van de supermarkt is vanochtend ondanks het winterse weer zonder problemen verlopen. Verwacht wordt dat het door de kerstinkopen vooral woensdag en donderdag druk wordt. Detailhandel Nederland voorspelt dat mensen vanaf woensdag op koopjesjacht gaan... omdat dan de problemen met de sneeuw en de gladheid waarschijnlijk achter de rug zijn. Het weeralarm van het KNMI krijgt een andere opzet. Vanaf 1 februari wordt er gewerkt met een soort voorwaarschuwing. Daarbij geldt niet langer één weeralarm, maar wordt er gekeken naar verschillen per regio of provincie. Verder gaat het KNMI meer adviezen inwinnen om de betrouwbaarheid van het weeralarm te vergroten. Het weer, vooral in Noord-Holland en enkele sneeuwbui. Temperatuur loopt uit 1 van plus 1 aan zee tot min 3 in het binnenland. Vanmiddag en vanavond gaat het vanuit het zuiden weer enige tijd sneeuwen. Morgen opnieuw sneeuw, mogelijk ook ijzel.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 And I'm glad to say that you are mine on a winter morning. This ain't nothing but a winter jam. Good times with family. jam. We're gonna celebrate as much as we can. live. We learn to give each other what we need to survive together. Dat is.